Clemens Peters met het NOS Journaal. Het kabinet schaalt op naar fase 1 van het landelijke crisisplan olie. En dat houdt onder meer in dat er extra wordt gelet op hoeveel olie en diesel er nog in de opslag ligt en hoe de aanvoer verloopt. Ook zijn er extra gesprekken met sectoren die veel brandstof gebruiken, zoals transportbedrijven. In de volgende fase kan er een oproep volgen om zuiniger om te gaan met brandstof. En pas in de vierde en laatste fase is sprake van een echte oliecrisis. Het opschalen naar fase 1 gebeurt vanwege de toenemende spanningen in het Midden-Oosten, met name in de straat van Hormuz. In de Bollenstreek is al de hele middag en avond de jaarlijkse bloemencorso bezig. De hele dag rijden er bont versierde praalwagens met bloemen door meerdere plaatsen in de streek. De wagens vertrokken vanochtend in Noordwijk en komen vanavond aan in Haarlem. Langs de route van 42 kilometer staan en zitten meer dan 1 miljoen mensen. Het bloemencorso Bollenstreek is niet het enige corso van Nederland, maar wel een van de bekendste. Het bestaat sinds 1947. In Japan is een woord verzonnen voor temperaturen van boven de 40 graden. In een enquête konden mensen kiezen uit 13 varianten. De meerderheid koos voor het woord kokushobi, wat letterlijk vreedhete dag betekent. Het woord was nodig omdat het vorig jaar zomer op 9 dagen warmer was dan 40 graden in Japan. De Japanners hadden al speciale woorden voor dagen met een gemiddelde temperatuur hoger dan 25, 30 en 35 graden. De Nederlandse ijshockeysters keren na één jaar weer terug naar divisie 1A. En dat is het op 1 na hoogste niveau van de wereld. Oranje stelde in de laatste poolwedstrijd in Spanje... door een 6-3 zege op Letland de eerste plaats in WK divisie 1B veilig... en daarmee ook de promotie. Nederland was na vier jaar op het tweede wereldniveau te hebben gespeeld... vorig jaar gedegradeerd naar de divisie 1B. Het weer vanavond en vannacht geleidelijk droog en dan kan het mistig zijn. Morgen zon en wolken, later gaat het regenen. Tot opnieuw een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 ZFM. that I really didn't mean. Yeah. Wrap me up. Stevie. ZZFM. done nothing I have is truly mine. There's nothing I have is truly mine. Dit is ZFM 106.9 FM. Yeah, I know. I'm not gonna. I'm not. I let the London.